Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een mesaanval in een Britse trein zijn gisteravond tien mensen gewond geraakt. Negen slachtoffers zijn zo ernstig gewond dat ze in levensgevaar zijn. De steekpartij gebeurde in een trein die onderweg was naar Londen. Volgens getuigen werden passagiers willekeurig aangevallen en ontstond er paniek. Een getuige vertelt aan de BBC dat een oudere man gewond raakte... toen hij een aanval op een jonger meisje probeerde te blokkeren. Het is niet duidelijk of er één of meerdere aanvallers waren. Wel heeft de politie twee verdachten aangehouden... nadat de trein werd stilgezet op een station in de buurt van Cambridge. Over een motief is nog niets bekend. De politie sluit terreur niet uit. De politie heeft vanochtend een zwaargewonde jongen gevonden op straat in Rotterdam. Eerder was er een melding van een schietpartij geweest in de wijk Oud-IJsselmonde. Wat er is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft wel drie mensen aangehouden. Bij een explosie en een brand in een winkel in Mexico zijn zeker 23 doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Elf personen raakten gewond. Na de ontploffing zouden meerdere slachtoffers vast zijn komen te zitten door het vuur. Wat de explosie veroorzaakte is niet duidelijk. Het vuur is inmiddels onder controle. In Zuid-Tirol wordt vandaag verder gezocht naar twee vermiste klimmers. De reddingsdiensten hebben geen hoop dat ze nog leven. Ze horen bij een groep van zeven Duitse toeristen... die gisteren werd overvallen door een lawine in het Italiaanse deel van de Alpen. Twee van hen hebben het overleefd, drie lichamen zijn geborgen... en vandaag wordt verder gezocht naar de andere twee lichamen. De reddingsdiensten gebruiken een helikopter, drones en warmtebeeldcamera's. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. In de loop van de middag trekt er vanuit het westen een bui over.